12 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Zes vrijwilligers die meedoen aan een gesimuleerd verblijf op Mars zijn vanochtend teruggekeerd op aarde. De pseudo-ruimtevaarders zaten anderhalf jaar in een nagebouwd ruimtestation in de buurt van Moskou. Ze moesten onder meer een virtuele wandeling op Mars maken. Hun fysieke en mentale conditie werd nauwlettend gevolgd. Met het experiment wilde de Europese ruimtevaartorganisatie ESA weten of mensen een reis naar Mars zouden kunnen doorstaan. Joop Daalmeijer wordt voorzitter van de Raad voor Cultuur. Dat hebben bronnen aan de NOS bevestigd. De benoeming van Daalmeijer wordt vandaag besproken in ministerraad. Joop Daalmeijer werkt onder meer bij de VARA en bij Veronica en was onder meer netcoördinator bij de publieke omroep, hoofdredacteur van de Wereldomroep en directeur van de NPS. Hij wordt de opvolger van Els Swaap, die is opgestapt uit protest tegen de bezuinigingen van het kabinet op de cultuur. Koningin Beatrix is sinds vandaag het oudste regerende staatshoofd in de Nederlandse geschiedenis. Ze is 73 jaar en 277 dagen en daarmee passeert ze koning Willem III die op deze leeftijd stierf. Internationaal gezien zijn veel vorsten ouder, onder wie de Britse koningin Elisabeth en de Belgische koning Albert. In Cannes is de tweede en laatste dag van de G20-top begonnen. Waarschijnlijk wordt er vooral gepraat over de Europese schuldencrisis en de situatie in Griekenland. Op de agenda staat verder vergroting van de slagkracht van het Internationaal Monetair Fonds. Het IMF kan daardoor beter optreden om de Europese crisis te bestrijden. Klaas-Jan Huntelaar heeft een neusoperatie ondergaan. In het duel tussen zijn club Schalke en AEK Larnaca kwam hij in botsing met een ploeggenoot. Daardoor brak Huntelaar zijn neus op twee plaatsen. Hoe lang hij is uitgeschakeld is onduidelijk. Schalke bekijkt of hij met een masker kan gaan spelen. Het weer droog, vanuit het zuiden steeds meer zon. Middagtemperatuur 15 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Morgen veel bewolking en in het zuidwesten kans op het regen. Temperatuur mooi rond 15 graden. Dit, wordt... Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Ik heb al een overzicht van de sluitscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A2 Den Bosch-Maastricht tussen de knooppunten Eckersweijer en De Hocht.